De laagste opkomst was tot nu toe in Glasgow 75 procent. De officiële uitslag wordt over enkele uren bekendgemaakt als alle stemmen zijn geteld. De eerste uitslagen in het Schotse onafhankelijkheidsreferendum zijn ook al binnen. In het graafschap Clackmannanshire, in Orkney en in Shetland waren de tegenstanders van de afscheiding in de meerderheid. In de Amerikaanse staat Florida heeft een man van 51 zijn dochter en zes kleinkinderen doodgeschoten. De dader belde zelf het alarmnummer om de familiemoord te melden. Toen de politie arriveerde bij zijn huis pleegde hij zelfmoord. Het motief van de man is onduidelijk. Volgens plaatselijke media is de man vaker in aanraking gekomen met de politie. Zo schoot hij in 2001 per ongeluk zijn zoon van acht dood bij een jachtongeluk. Ebola bedreigt de wereldvrede, dat schrijft de VN-veiligheidsraad in een speciale resolutie die unaniem is aangenomen. De VN roept landen op meer artsen, veldhospitalen en medische noodhulp beschikbaar te stellen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon vroeg landen een voorbeeld te nemen aan de Verenigde Staten, die 3000 militairen leveren. Om de ziekte te bestrijden komt er een speciale VN-missie die zieken moet gaan behandelen en de getroffen landen moet helpen. Op de Amerikaanse universiteit Harvard zijn de jaarlijkse Ig Nobelprijzen uitgereikt. Prijzen voor wetenschappelijk onderzoek waar je volgens de organisatoren eerst om moet lachen en dan over na gaat denken. Wetenschappers uit China en Canada vielen in de prijzen voor een onderzoek naar wat er in de hersenen gebeurt bij pareidolie. Met dat verschijnsel herkennen mensen gezichten in willekeurige patronen zoals Jezus in een sneetje toast. Het weer in het oosten en noordoosten kan op buien. Het is 15 graden. In de loop van de ochtend breekt de zon door, maar verspreid over het land is ook een bui mogelijk.